Maar de Eerste Kamer denkt juist dat bij een gefaseerde verbouwing de kosten beter beheersbaar zijn. Vrijdag beslist de ministerraad over de verbouwing van het Binnenhof. Eén op de tien kinderen in Europa wordt mishandeld. Dat meldde de Europese kinderombudsman op basis van eigen onderzoek. Volgens de Nederlandse ombudsman Dullaert kunnen kinderen die zijn mishandeld daar hun hele leven last van hebben. Ze hebben een verhoogde kans op slechte schoolprestaties, werkloosheid, armoede en gezondheidsproblemen. In Berlijn is een grote actie aan de gang tegen moslimextremisten. De politie is zes gebouwen binnengevallen, waaronder een moskee. De verdachten zouden moslims hebben geronseld voor de strijd in Syrië... en zouden hebben gesproken over aanslagen. Ze zouden geen concrete plannen hebben gehad voor aanslagen in Duitsland. De hoofdverdachte in Berlijn is een man uit Marokko. De topman van Volkswagen in de VS heeft, net als zijn Duitse baas gisteren deed, excuses aangeboden voor het geknoei met milieutesten. De afgelopen dagen kwam naar buiten dat Volkswagen-diesels in de VS zo waren ingesteld dat ze bij testen voldeden aan de milieunormen, maar bij normaal gebruik niet. Het bedrijf krijgt mogelijk een miljardenboete voor het gesjoemel. Een fabrikant van pindakaas in de VS moet 28 jaar de cel in. De fabriek deed pinda's die met salmonella waren besmet in de pindakaas. En volgens de aanklagers was de fabrikant daarvan op de hoogte... en vervalste hij uitslagen van het laboratorium om de besmetting te verdoezelen. Door de besmetting kwamen negen mensen om het leven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten regen. In het noordwesten ook wat zon, het wordt een graad of 16.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 Ja. <laughs> Eh, wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, we gaan in ieder geval eh, zorgen voor de bioscoopagenda. We gaan het eh, regionale nieuws melden. We gaan natuurlijk lekkere muziek draaien. En misschien heb je ook nog iets te melden, ik weet het niet. nou, <laughs> ik ga eerst weer worstelen met het nieuws. Want ik heb een verkeerde knop ingedrukt. En alle nieuws die ik vergaard had, was weer weg. Oh. Dus. <laughs> opnieuw beginnen. Weer wat nieuws. <laughs> nou, in ieder geval, eh, luisteraars. Eh, ik hoop dat u eh, heerlijk luncht. We wensen u een smakelijke lunch toe. ja, mocht u het nu al op hebben, kan me niet voorstellen. Het is net 12 uur. Maar mocht u het op hebben, dan een goede bekomst natuurlijk. Toch? Ja. We gaan beginnen, als altijd, met, met een stukje muziek. De tijd gaat maar langzaam voorbij. Oftewel, time drags by real slow. way too. place. Ain't got no, ain't got nowhere to go. Nobody wants to know, and time drags by real slow. We've come a long way, looks like the wrong way, and now we're broke. Even a day is too long a stay Gaat potdoom de tijd langzaam voorbij, mensen. Slow, slow, slow. Ja, Cliff Richards en zijn schaduwen, shadows. Eh, met Time Drags By Real Slow. Late at night, early in the morning night Horen we de dames Maywood voorbij komen. zusjes Maywood. Tijd geleden alweer hoor, dat die eh, razend populair waren in de landen. En dan heb ik het wel over de begin jaren negentig, denk ik zo'n beetje. Als ik, het, eh, als ik het goed mag inschatten. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, dat maakt niet uit. Want, eh, want... Oh, ik heb er zin in hoor. Ik heb er ook hartstikke zin in, Harry. Dus wat dat betreft. En we hebben al een lekker bakje koffie binnen. Dus het zit, het zit helemaal, helemaal... We zitten helemaal geramd, mensen. We zitten gewoon helemaal geramd. We gaan een, een nummertje draaien van niemand minder dan Art Carfunkel samen met James Taylor. En het nummer heet Crying in the Rain. Gejank in de regen als het ware. I'll never let you see The way my broken heart is hurting me I've got my pride and I know all the sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I They could never wash away my memory. But since we're locked together, I look for stormy weather to hide these tears I hope you'll never see. Till then, darling, you'll never see me complaining. I'll do my crying I hope you'll never see. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may Ja, een beetje gejank in de regen. Het is het ook droog als ik naar buiten kijk. Dus dat valt allemaal mee, eh, luisteraars. Dat valt echt mee. Hey, eh, goedemorgen, mensen. Goedemorgen, homie Joop. Ja, morgen, het is alweer middag. We zijn alweer eh, de 12 uur gepasseerd, dus het is gewoon middag. do down, down. Breaking up is hard to do. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue. Cause breaking up is hard to do. Sadaka, Breaking Up is Hard to Do. En er komt nou een geroep binnen uit Enschede, heb meteen rook in mijn ogen. Prik die ogen, hoor die rook. ask me how I knew zomaar in je ogen. Ja, kan gebeuren. En zeker als de buffoons het zien. Ik krijg een lekker bakje koffie van Imka. Daar ben ik zo blij mee. Imka, heb je dat helemaal zelf gezet, die koffie? Dat je zegt van nou, dat heb ik helemaal, de, de bonen heb ik nog geplukt ook nog. Nee, die niet. Oh, de bonen. je hebt de bonen niet geplukt, maar je hebt wel de koffie gezet. Ja, ik heb wel de koffie. Met een filtertje, of niet? Of zonder filtertje? <laughs> Nee, ja. <laughs> zonder filtertje. Oh, je hebt een senseootje gemaakt. Oh, een senseootje. Nou, is ook lekker hoor, senseootje. <laughs> all night about the weather. so soft against the window. Sun can shine so bright up in the sky. But daddy the Bella Me Brothers, zo moet ik het zeggen.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 Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van dinsdag 22 september 2015. De zeiler die zondagmiddag overboord sloeg in Zandvoort is overleden, zo meldt de politie. Het gaat om een 63-jarige Amsterdammer. Rond half twee werd er een grote zoekactie op touw gezet... nadat de hulpdiensten een melding kregen over een drenkeling. De Zandvoortse reddingsbrigade trof hem snel aan in de Noordzee voor het Palace Hotel. Even later werd de man op het strand gereanimeerd... en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens een politiewoordvoerder is de 63-jarige Amsterdammer inmiddels overleden. Na verluid zou de man met meerdere personen aan het zeilen zijn geweest met een katamaran. Volgens onbevestigde berichtgeving was het slachtoffer zeilinstructeur. Vanwege haar 40-jarige jubileum als kleuterjuf is Marjolein Nolte onlangs verrast bij het begin van haar werkdag. Peuters en begeleiders stonden haar buiten op te wachten in vrolijk bedrukte t-shirts met het logo van de Peuterspeelzaal en een getal 40. Getooid met feestmust zongen ze haar toe. Zelf wilde ze de aandacht niet, maar ze had wel een brok in haar keel, gaf ze toe. Smiddags werd, eh, wordt ook een verrassing nog groter. Vrienden, bekende collega's, maar ook oud-leerlingen feliciteerden haar. Burgemeester en Marga Bol, directeur van de basisschool De Duinroos, spraken haar toe. De collega's trakteerden haar op een quiz en high tea. Ook kreeg ze een herinneringsboek van oud-leerlingen en ouders. Overigens kan iedereen die nog een bijdrage aan haar uh, jubileum wil eh, leveren... een bijdrage sturen naar Peuterspeelzaal Het Stekkie. De Jacques P. Thijssenweg 24 2041 BM in Zandvoort. Opnames van een gekaapte bus voor de serie Moordvrouw met Wendy van Dijk... vinden plaats op donderdag 24 september aanstaande op het Raadhuisplein. We gaan zorgen dat de Haltestraat en de Grote Krocht... Eh, voor gemotoriseerd verkeer afgesloten zullen zijn. Ook de rijrichting van de Kleine Krocht wordt voor de dag omgedraaid. De opnames zijn voor een nieuw seizoen van de serie Moordvrouwen die RTL 4 zal uitzenden. De bus zal via de Grote Krocht in tegengestelde richting naar het Raadhuisplein rijden. Voor Kaashuis Tromp, ter hoogte van de parkeerplaatsen... komt een fictieve bushalte waar de bus zal stoppen. Het winkelend publiek zal voor zoveel mogelijk worden ontzien. Na de opnames al daar zal de bus tussen de Grote Krocht en de Kleine Krocht opnieuw stoppen. De rotonde zal vaak gedeeltelijk afgesloten worden door acteurs in politiekleding en afzetlint. De rest van de straten zullen gewoon open blijven en worden door middel van verkeersregelaars gecontroleerd. De opnames zijn van 8 tot circa 9, 7 eh, uur s avonds. Bewoners hebben uiteraard vrij toegang tot hun woningen... maar kunnen gevraagd worden om even te wachten. Uiteraard zal de producent er alles aan doen om een en ander aan overlast tot een minimum te beperken. Op vrijdag 25 september zullen ook opnames plaatsvinden op de Vondelaan en op de Dr. Gerkenstraat. Het derde windpark in de Nederlandse Noordzee is gisteren in gebruik genomen. Het park, Luchterduinen, staat 23 kilometer voor de kust van Zandvoort en Noordwijk... en telt 43 windmolens. Met een totaalvermogen van 129 megawatt. Daarmee kunnen 150.000 huishoudens van stroom worden voorzien. Het park vergde een investering van 450 miljoen euro... en is eigendom van energiebedrijf Eneco en Mitsubishi. De twee andere parken in de Noordzee zijn... Offshore Windpark Egmond aan Zee van Nuon Shell... en Prinses Amalia Windpark, eigendom van Eneco. Om het energieakkoord te halen... moet de komende jaren nog een groot aantal windparken worden gebouwd. De doelstelling is, van dit akkoord is 14% duurzame energie in 2020... en 16% in 2023. In een week heeft de buurt rond de voormalige koepelgevangenis... er 350 nieuwe eh, gevluchte buren bij gekregen. Dat leidt tot een hele hoop vragen en onrust. Afgesproken is dat er een centraal orgaan opvang asielzoekers... eind deze week met een centraal telefoonnummer of e-mailadres komt... waar klachten kunnen worden gemeld en vragen gesteld. Ook zal er op het verkeer worden gelet... want met de komst van 350 vluchtelingen in de oude koepelgevangenis... heeft Haarlem er ook 350 weldoeners bijgekregen. gekregen. Die weldoeners melden zich de afgelopen dagen massaal voor de ingang van aan de Oostvest. Sommigen zitten er dag en nacht met hun bedoel goede bedoelingen... maar ze zorgen ook voor een hoop onrust. De weldoeners rijden dagelijks met hun auto's volgeladen met allerlei spullen... soms dwars tegen het verkeer in. Een van die weldoeners was overigens de burgemeester... toen hij door zijn dochter en andere leerlingen van het stedelijk gymnasium... ingezamelde goederen zondag met een busje wilde langsbrengen. Er komt een bewonersgroep waarin politiebewoners en het Centraal Overleg eh, voor Asielzoekers zitten. Daar kan bijvoorbeeld worden besproken of andere ingang van de koepel open, kan. De ingang aan de Oostvest levert te veel gevaar op. Premier Mark Rutte heeft maandagavond een nood, eh, de noodopvang voor vluchtelingen in de koepelgevangenis in Haarlem bezocht. Hij sprak daar met vluchtelingen, medewerkers van het COA en de wijkagent en een aantal buurtbewoners. Een woordvoerder van Mark Rutte heeft het ANP maandag gemeld dat deze een bezoek ging brengen. Rutte had afgelopen vrijdag al aangekondigd dat hij binnenkort naar de opvanglocatie zou gaan. Om met vluchtelingen, buurtbewoners en betrokkenen te spreken. Het bezoek aan de locatie in Haarlem, waar 250 vluchtelingen worden opgevangen, was geheim gehouden voor de pers. Ook in Haarlem komt een welkomwinkel waar het Rode Kruis, van het Rode Kruis... waar mensen hun spullen naartoe kunnen brengen voor de vluchtelingen. Meldt de gemeente dinsdag. De winkel komt bij de voormalige gevangenis De Koepel... waar nu noodopvang is voor asielzoekers. Uiteindelijk moet er in het hele land 20 welkomwinkels komen. De gemeente vraagt mensen nog even te wachten met het brengen van goederen...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 In de loop van de ochtend wordt het tijdelijk droger en komt de zon vaker kijken. Vanmiddag raakt het opnieuw bewolkt en vanuit het zuidwesten een regengebied. Het buigenweer concentreert zich daarbij vooral op het zuiden. Het noorden beleeft langere drogere perioden met daarbij zon. Bij buien in het zuiden is er kans op onweer. Het wordt zo'n 16 graden. De wind is zwak tot matig en komt eerst uit zuidwest, later uit verschillende richtingen. Vanavond eerst nog buien, vannacht wordt het geleidelijk droger en klaart het hier en daar op. Toch blijft vannacht de kans op een lokale bui bestaan. De wind speelt nauwelijks een rol en daarom kan het plaatselijk mistig worden. De minima komen rond 9 graden uit. Morgen volgt opnieuw een dag met buien, maar de verschillen zullen groot zijn. Door zogenaamde straatvorming zijn er plaatsen waar buien langere tijd aanhouden... terwijl op andere plekken juist de zon aanhoudend schijnt. Het wordt een graad of 17. Donderdag volgen er ook nog een aantal, volgen er ook nog een aantal buien... maar vanaf vrijdag volgt een, periode, eh, volgt een periode met droger en zonniger weer. De maxima rond 17 en 18 graden. searching for a dream. People making plans. Well, I've got what I've been searching for. Ruud zich nou maar kalm houdt... Dat hoop ik in ieder geval. Ruud, hou je kalm, jongen. Dan eh, komt eh, hier uh, Lieutenant Pigeon met Moldy Dog. Old Joe Dow. Dat was eh, Lieutenant, eh, Lieutenant Pigeon, ja, duif. Uh, eh, mijn oom, wil ik u wel verklappen luisteraars.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 Hé, hey, duurde nog lang, dan gaan horen hier. Ja, even rustig. Ik wou vertellen over mijn jeugd. Waar ik mijn jeugd heb eh, doorgebracht in my hometown. My hometown. She's big and she's brown. In every way you look, she's all around you. My backyard is dirty and hard. It's never seen a flower grow. Yes, I can testify that it's no garden. One of these days, I'm gonna pack my bags and take a train to some big city. When the lights are bright and I know all the girls are pretty. My home folk were raised in the smoke of fiery factory chimney stacks that gave you work, but in return they choked you, choked you. started crying at the station. She asked me if I wouldn't change my mind. Afraid the city lights were gonna blind me. The whistle blows and terminates my journey reality is right on time. The factory gates close once again behind me. One of these days, I'm gonna pack my bags and take a train to some big city where the lights are bright and I know all the girls. these days. Ja, dat eh, waren Marvin, Welsh en Ferrer. En voor de mensen eh, die daar eh, helemaal geen idee van hebben wie dat nou waren. Nou, dat waren natuurlijk de Shadows, de begeleidingsgroep van... ja, Cliff Richard als het ware dus, luisteraars. Maar zo zijn er wel uh, van die liedjes hoor. Honderdduizenden liedjes. Il y aura cent chansons Sammy Le Chanson. En ik ga er eentje draaien voor mijn vriend Willem Bruist. Want die bruist nog altijd door in Zandvoort, luisteraars. En hij heeft gevraagd om de Wallace Collection. En het komt omdat de man voortdurend in een dagdroom leeft. Daydream. Haha, Willem, komt-ie. ...1967, jawel. langzaam maar zeker naar de klok van 1 eh, uur toe. Reclame, Niels, reclame komen voorbij uh, eh, Imka.